en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vuurwerkverbod is definitief. De Eerste Kamer heeft net voor het landelijk verbod op consumentenvuurwerk gestemd. Het kabinet wil dat dat ingaat bij oud en nieuw volgend jaar. Dus in de nacht van 31 december 2026 op 1 januari 2027. Komende jaarwisseling mag dan nog wel vuurwerk worden afgestoken. Dan de heetste 1 juli ooit. Want dat is het volgens de officiële metingen in de beeld. Daar was het net na ene 33,2 graden. En zo warm was het daar nog nooit op deze dag. Het is zaak om verkoeling te zoeken, zoals deze jongens ook doen. Maar, dit je moet wel in het water, hè? Als je gooit, moet zwemmen. Ja, als je gooit... Gooi Hou vast, iemand hou vast, hou, vast. Mat, je bent tot nat. We hebben echt allemaal drinken, frisdrank, vooral. En we hebben allemaal snacks om te kunnen delen met elkaar. Popcorn, snoepjes. Ja, eigenlijk ongezonde dingen. Ja, het is eh, hier gezellig. Maar dat warme weer kan ook gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld voor dieren. De telefoon staat roodgloeiend bij het meldpunt dierenleed. En in Amersfoort heeft de politie vanochtend een baby gered uit een warme auto. Om 12 uur luidde het Nederlandse bedrijfsleven de noodklok. Op meerdere plekken werd een minuut lang getoeterd en gingen sirenes aan. was in eh, Budel. Bedrijven, werkgevers en vakbonden willen aandacht voor de hoge energiekosten en het tekort aan stroomaansluitingen. Deze verslaggever van Omroep Brabant probeert het ook uit te leggen. Omdat bedrijven kampen met hoge energiekosten overvolle stroomnetten en trage vergunningen. Ja, in Geleen kon het protest bij Gemmelot niet doorgaan vanwege een incident. Er zou via de alarmluidsprekers een Limburgs protestlied worden afgespeeld. Maar vanwege een ammoniaklek was er een echt alarm te horen. Het weer tropisch warm, een zon waar je snel in kunt verbranden bij 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 38 in het zuiden. Vanavond blijft het ook nog lang warm in de steden en in het zuidoosten komt het niet verder af dan 20 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio op best een paar plekken nog wat langzamer... mede vanwege die wegwerkzaamheden op de A10 Zuid. Daarom viel op de A5 en de A8 in beide gevallen drie kwartier vertraging. En wat ook opvalt is een ongeluk. Dat gebeurde op de A10 bij afrit Volendam. Vanaf de Hemhavens, 5 kilometer file, 20 minuten.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 it oh, yeah. You know you got me in the palm of your hand But I left those geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. beleeft het. Alleen bij ZFM. must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am?